Op plaatsen waar puin is gevallen zijn hulpdiensten aanwezig, zegt de burgemeester. Bij de aanvallen richting Moskou zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Oekraïne heeft niets over mogelijke aanvallen naar buiten gebracht. De Britse kustwacht is gestopt met het zoeken naar een vermiste... na de botsing van een vrachtschip op een tanker gisterochtend. Dat meldt de BBC. Volgens een woordvoerder is er uitgebreid naar het bemanningslid gezocht... maar is diegene niet gevonden. Het vrachtschip Solon kwam voor de Engelse kust in aanvaring met de tanker... die voor anker lag. Daarop brak er brand uit en begon de tanker vliegtuigbrandstof te lekken. Op de Solong werden containers met het giftige natriumcyanide vervoerd. Of daarvan iets in zee is gekomen is onbekend. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is begonnen met het verwijderen van de tekst Black Lives Matter van de straat. De schildering met grote gele letters nam bijna de hele straat in beslag. De tekst werd aangebracht in 2020 naar aanleiding van de dood van George Floyd. Over de hele wereld waren er toen Black Lives Matter protesten. De Republikeinse Partij wil dat de tekst wordt weggehaald... en dreigde eerder met het inhouden van miljoenen dollars aan federale steun. De gezondheid van paus Franciscus is niet meer zorgwekkend, dat zeggen zijn artsen. Volgens hen reageert de 88-jarige kerkleider goed op zijn behandeling. Franciscus werd halverwege vorige maand opgenomen in het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. Die waren het gevolg van een dubbele longontsteking. Het weer kan mistig zijn. Verder is het bewolkt met af en toe motregen. Vanmiddag vanuit het noordwesten nu en dan zon bij een graad of 9. Morgen wisselvallig met buien vanaf de Noordzee.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 Dus gaat het nu Zandvoort, op 106.9 FM. up any room. One with of my spirits taking uplift. It feels good when your woman is your best friend, but it's better when you fall in love. I know I really had a ball.